Oh, some day somebody's gonna make you wanna turn around and say goodbye. Until then, baby, are you gonna let them hold you down and make you cry? Don't you know? Don't you know? Things will change, things will go your way. one more day and break free from the chains. Yeah, I know that there is pain, but you hold on for one more day and you break free, break from the chains. Someday somebody's gonna make you wanna turn around and say goodbye.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 in de hoop de staatsschuld terug te brengen van 13,6 naar 3 procent. In ruil daarvoor krijgt Griekenland een kapitaalinjectie van waarschijnlijk 120 miljard euro. Iedereen zal de bezuinigingsmaatregelen direct in zijn portemonnee voelen. Zo gaat het btw-tarief omhoog van 21 naar 23 procent... en de 13e en 14e maand voor ambtenaren verdwijnen. Times Square in New York is weer vrijgegeven voor het publiek. Het drukke plein in een uitgaansgebied was urenlang afgesloten nadat er in een auto explosieven waren gevonden. Gisteravond zagen voorbijgangers rook uit een minibusje komen. Ooggetuigen melden dat er kleine ontploffingen in het voertuig waren geweest. Toen het busje werd onderzocht bleken er flessen met propaan, benzine, vuurwerk, een onbekend poeder en een tijdmechanisme in te zitten. Volgens burgemeester Bloomberg van New York was de bom amateuristisch, maar wel krachtig. Er hadden doden kunnen vallen, zei Bloomberg. Het busje is inmiddels weggesleept. Het is niet bekend wie er achter de mislukte aanslag zit. Paus Benedictus gaat vandaag naar de Dom van Turijn... waar de lijkwade van Turijn wordt tentoongesteld. De lijkwade is een linnen doek waarin Jezus na zijn dood zou zijn gewikkeld. De paus is de eerste van na verwachting 2 miljoen bezoekers van de tentoonstelling. Gelovigen vereren het doek. Geleerden zijn er zeker van dat het nep is. De Nederlandse waterpolo-vrouwen hebben zich in Dordrecht gekwalificeerd voor het Europees kampioenschap in Kroatië. De regerend Olympisch kampioen won overtuigend met 11-5 van Groot-Brittannië. Gisteren won Oranje al de belangrijke wedstrijd tegen Griekenland, dat op het laatste wereldkampioenschap als vierde eindigde. Het EK waterpolo begint eind augustus in Zagreb. Het weer, overwegend bewolkt en de regen breidt zich uit over het hele land. In Limburg kan het ook onweren.